info and hits. Oh yeah! Funky. zaterdagavond. Die is begonnen. Tot 7 uur kun je luisteren naar de beste funk, disco en soul. Dit is Langstraat FM Funk Night. Het begin van Langs HDWM Funk Night was dat. En dit, dit zijn Ali, Jasper, Ali. Dancing around the world. Around your little Thomas and sexy girl. no game on all the girls you meet. Fake diamonds on your fingers and Cadillac cars. Trying to catch a girl at a local bar. So you catch her in your schooler and you teach her the game. Next thing you know, the girl is gone insane. Now she's lost at the cause of a trick she's turned. She's just another hoe who just been burned. Oh, Mary had a pimp. Yeah. Mary had a P-I-M-P. overnight. Same day service, but I don't get nervous. There's power in an hour, everything will be alright. Same day service, but I don't get nervous. You can keep your heart, I don't need it overnight. Same day service but don't get nervous. There's power in an hour. Everything will be alright. I don't waste much time, I must admit. I get right to the point, the legit sure shit. Just 60 minutes is all I need to rock your world, baby, yes indeed. I don't want no installments, just wanna have a ball. Since it's power in an hour, don't you know what I mean? Same day service. Same day service. Same service. Same day service. Same day service. Better don't get nervous. You can keep your heart. I don't need it overnight. Same day service. But don't get nervous. There's power in the hour. Everything will be alright. Same day service don't get nervous. You can keep your heart. I don't need it overnight. Same day service. But don't get nervous. There's power in an hour. Everything will be alright. I got no time for what I hear you say. You always got to work. You can't never get away. I call you at the job. You can't come to the phone. You're working overtime, you ain't never home. Don't you think it's time you change your ways? All work's no good without some play. You might need same day service. Same day service. Uit de playlist nu Hard. Hier is Roy Ayers, de maxi-versie daarvan. Ben jij helemaal klaar met een koffiemachine die niet werkt en niemand die het oplost? Wij van Zwager Koffie zijn een echt familiebedrijf waar persoonlijke aandacht en service voor jou centraal staat. En ook nog eens voor de beste prijs. Wees erbij en ervaar de absolute beste beleving voor koffie op werk. Kijk op zwagerkoffie.nl voor meer informatie. Bakkie doen. Tot zo! Ben je op zoek naar een mooie badkamer, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Bij Sanitair Dump Kaatsheuvel profiteer je van kortingen tot wel 70%. Bij ons vind je een ruime collectie badkamermeubelen, tegels, regendouches, kranen en nog veel meer. Aanmerken zoals Groen, Villeroy en Boch en Ben Sanitair tegen dumpprijzen. Kom snel langs bij Sanitair Dump, Bevrijdingsweg 1 Kaatsheuvel. Of kijk op onze website sanitairdump-kaatsheuvel.nl. Want op is op. Partyfly, de feestbakker van de Langstraat. Al 25 jaar een begrip in de regio. Omdat Henk en Abdel elke dag vers bakken, smaakt al het gebak extra feestelijk. De onafhankelijke keurmeesters van Foodbase hebben goud uitgedeeld... voor onze heerlijke halve solkoeken, progrestaart en rijstslagroomvlaai. Ook onze appeltaart en kersenslagroomschuimvlaai vielen in de prijzen. Valt er iets te vieren? Dan is Partyfly erbij. Met slagroomtaarten, petit fours en vlaaien. Ook met bedrijfslogo. Tracteren kan al vanaf 1 euro per persoon. Bestel gemakkelijk en snel op partyfly.nl. Partyfly Waalwijk is nu genomineerd voor de beste worstenbroodjesmakers van Brabant. Lees er alles over op de tv-krant van Langstraat Media. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het nieuws. In het zuiden van Belarus liggen veel gewonde Russische militairen in de ziekenhuizen. Volgens bronnen van de internationale televisiezender Deutsche Welle zijn sommigen er erg slecht aan toe en missen veel militaire ledematen. Ook de operatiekamers in Zuid-Belarus zijn 24 uur per dag in bedrijf om gewonde soldaten te opereren. Velen onder hen zouden al dagen geen eten hebben gehad en het gaat vaak om nog jonge jongens van onder de 20. Het aantal gewonde militairen is niet bekend. Veel Nederlanders hebben vandaag in België hun tank volgegooid omdat de accijnsen voor benzine en diesel bij onze zuidenburen met 17,5 eurocent per liter zijn verlaagd. Daardoor is het prijsverschil met de Nederlandse pomp vrij fors. Maar de enorme toestroom grenstankers is uitgebleven, mogelijk omdat vanaf nu iedere dag dezelfde lage prijs geldt in België. In typische grensgemeenten als Baarle-Hertog was het vanochtend al wel direct druk met gele kentekenplaten. De SP wil zich meer onderscheiden van andere linkse partijen, bijvoorbeeld door meer buitenparlementaire acties. Dat kondigde partijleider Lilian Marijnissen aan op een partijraad. Volgens haar is een van de oorzaken van het verkiezingsverlies dat kiezers de SP zijn gaan zien als onderdeel van het establishment. Ze hekelde onder meer de woke-thema's en zaken als arbeidsmigratie en klimaatmaatregelen van partijen als de PvdA en GroenLinks. Die zouden gewone mensen minder aansprekend vinden. En in veel Nederlandse dorpen en steden hebben vrijwilligers vandaag allerlei zwerfafval opgeruimd in het kader van de 20e editie van de Landelijke Opschoondag. Die is destijds bedacht door Nederland Schoon. Dat is een collectief van verschillende organisaties en bedrijven, zoals het Wereld Natuurfonds, de Plastic Soup Foundation en Sportvisserij Nederland. Grote bedrijven verbinden er hun naam aan, zoals Coca-Cola, Mars, Febo en Zeeman. Zij sponsoren onder andere de duizenden prikstokken en vuilniszakken. Het weer vanavond en komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar plus 1 tot plus 4 bij een vooral matige oostenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met een bewegend regengebied bij 9 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Oh is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Oh yeah. Dank je. Funk You know, you know, you know I can't slow down. 2 tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade natuurlijk. de maxi-versie van Souvenir 1986. Langstraat er een Funk Night, de Funky, tot nee, tot 7 uur vanavond. Iedere zaterdag tussen 5 en 7 op Langstraat FM. En dit komt uit de playlist. Hier is de maxi van Stephanie Mills. aan Lilo Thomas. Lilo Thomas, We zie ik nu? <laughs> wat zeg ik nu? Timmy Thomas. Timmy Thomas is vorige week helaas overleden. Maar hij heeft heel goed werk achtergelaten. En dit is GQ. Oh ah, baby, will you be mine? mine? mine? You're right on time. George Clinton. De echte P-Funk. Hier is Break My Heart bij Langs HDWM. Funk Night. Time Dat was Slave uit de playlist. Ik ga nu eh, maar vast afkondigen, want eh, met veel luisteraars heb je natuurlijk veel reclame. <laughs> Dadelijk eh, na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Ik ben er volgende week weer tussen 5 en 7 met Langstraat Wem Funk Night. Ik zou zeggen, tot dan! Yeah. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Er zijn vanuit Oekraïne al ongeveer 190.000 burgers uit de...